Bakker met het NOS-journaal. President Trump heeft voor de zesde keer dit jaar met de Russische president Poetin gebeld over de oorlog in Oekraïne. Het gesprek duurde een uur en leverde niets op. Ik ben geen stap verder gekomen, zei Trump na afloop. Volgens het Kremlin heeft Poetin verteld dat zijn oorlogsdoelen overeind blijven. Die komen in feite neer op volledige overgave van Oekraïne. Trump zei dat hij Oekraïne blijft helpen, maar verdedigde ook het opschorten van wapenleveranties. Hij zei dat zijn voorganger Biden zoveel heeft weggegeven dat het Amerikaanse leger nu zelf te weinig voorraden heeft. Van verschillende kanten klinkt kritiek op de asielwetten die gisteravond laat door de Tweede Kamer zijn aangenomen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft vooral problemen met de strafbaarstelling van illegaliteit. En zal proberen de Eerste Kamer te overtuigen van de onhaalbaarheid ervan. Vluchtelingenwerk zegt dat de wetten niets veranderen aan de problemen met opvang, wachttijden en woningnood. Volgens UNICEF zijn de belangen van kinderen niet meegewogen. En asieljuristen vrezen nog meer chaos in de asielprocedures. De Tweede Kamer steunde de wetten gisteravond na de toezegging dat de Raad van State alsnog zal kijken naar de strafbaarstelling van illegaliteit. Hamas zegt met andere Palestijnse groeperingen te overleggen... over het Amerikaanse voorstel voor een staakt het vuren met Israël. Het gaat om een bestand van twee maanden. In die periode worden gijzelaars en gevangenen uitgewisseld... gaat de grens open voor hulpgoederen... en wordt er onderhandeld over een permanent staakt het vuren. Na het overleg met andere groeperingen komt Hamas met een reactie. Het weer. Vannacht is het droog. Het koelt flink af. Minima tussen 9 en 12 graden. Daarna opnieuw een zonnige dag.